uur. Citydijkers met het NOS Journaal. Het Amerikaanse orkaancentrum heeft een weerwaarschuwing afgegeven voor het Caribisch gebied. Daar heeft storm Barrel zich ontwikkeld tot een orkaan... met windsnelheden tot 120 km per uur. De verwachting is dat de storm nog krachtiger zal worden. Vermoedelijk bereikt Barrel morgenavond lokale tijd het Caribisch gebied. De precieze route is nog onduidelijk, maar ook de Nederlandse eilanden Sint-Eustatius, Saba en Sint Maarten moeten rekening houden met ernstige overlast. Bij bomaanslagen in het noordoosten van Nigeria zijn zeker 18 doden gevallen. Een van de aanslagen was bij een huwelijksfeest. Ook gingen bommen af bij een begrafenis en een ziekenhuis. In de regio is al 15 jaar een bloedige opstand gaande van extremistische moslims. De aanslagen in het noordoosten van Nigeria zijn nog niet opgeëist. Frankrijk mag vandaag stemmen voor een nieuw parlement. Drie weken geleden won de rechtsradicale partij van Marine Le Pen verpletterend de Europese verkiezingen. Meteen daarna besloot president Macron om nieuwe landelijke verkiezingen uit te schrijven. Die parlementsverkiezingen verlopen in Frankrijk in twee rondes. De komende dag is de eerste, volgende week is de tweede ronde. Op het EK heeft gastland Duitsland zich geplaatst voor de kwartfinales. De Duitsers wonnen met 2-0 van Denemarken. Op het eind was er nog een derde doelpunt van Duitsland, maar dat werd afgekeurd vanwege buitenspel. De wedstrijd in Dortmund werd in de eerste helft ook enige tijd stilgelegd vanwege onweer en hagel. Eerder op de avond is ook regerend kampioen Italië naar huis gestuurd. Zwitserland was veel sterker en won die achtste finale ook met 2-0.